Jobboot met het NOS Journaal. Nederlandse militairen gaan mogelijk meedoen aan een EU-missie... die mensen- en wapensmokkel uit Libië moet tegengaan. De ministers Hennis en Koenders hebben de Tweede Kamer laten weten... dat het kabinet de mogelijkheden daarvoor onderzoekt. De EU-missie ging vorig jaar van start. Sindsdien zijn 139 smokkelschepen onderschept... en bijna 16.000 vluchtelingen op zee gered. Het is nog niet bekend wanneer de lichamen van de twee Nederlandse militairen... die gisteren omkwamen in Mali naar ons land worden gevlogen. De lichamen moeten nog worden vrijgegeven. De militairen kwamen gisteren om het leven bij een oefening... met een zogenoemde 60 mm mortier. Een derde Nederlander raakte zwaar gewond. Op de kazerne in Assen, waar de slachtoffers waren gelegerd... was vandaag een bijeenkomst. Daar werd onder meer een register geopend. Het Franse Openbaar Ministerie wil het telecombedrijf Orange, een voormalige topman en een aantal medewerkers vervolgen voor geestelijke mishandeling van personeel. Als gevolg daarvan zouden in 2008 en 2009 zeker 19 medewerkers zelfmoord hebben gepleegd. Bij het Franse telecombedrijf moesten 20.000 banen verdwijnen. Ook zouden 14.000 medewerkers worden overgeplaatst. De harde manier waarop de directie dat aankondigde zorgde voor veel spanning onder het personeel. De onderzoeksrechter in Frankrijk bepaalt nu of het tot een rechtszaak komt. De nieuwe premier van Groot-Brittannië wordt waarschijnlijk een vrouw. Michael Gove, de enige mannelijke kandidaat om de huidige premier Cameron op te volgen, viel vandaag af bij de stemming. De race gaat nu tussen Andrea Letsum en Theresa May. May haalde de meeste stemmen. Ze is nu nog minister van Binnenlandse Zaken. Op 9 september wordt bepaald wie Cameron opvolgt. De Brit Mark Cavendish heeft de zesde etappe in de Tour de France gewonnen. Voor de derde keer finishte hij als eerste. Dat gebeurde tijdens een massasprint in Montauban. De Duitser Kittel werd tweede, de Brit McLeay eindigde als derde. De Nederlander Dylan Groenewegen werd zevende. Het weer op veel plaatsen nog zonnig. Vanavond en vannacht plaatselijk lichte regen. Morgen eerst bewolkt met af en toe regen, later meer zon. Het wordt dan 18 tot 22 graden. In het weekend veel zon. Zondag kan het 28 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog op de A1 naar Amersfoort vanuit Amsterdam bij 1 Brugge 3 kilometer. Richting Amsterdam tussen naar de vestingen en Muiden-Oost 4.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 Flying Disco, altijd al lekker. Door de lucht willen springen met de leukste beats op de achtergrond. Spannende licht- en rookeffecten. Op meer dan 30 trampolines tegelijkertijd. Voor iedereen tussen de 8 en de 15 jaar. Kom 8 eh, juli dus allemaal tussen 6 en 11 eh, naar Jump Excel. Kaarten zijn te koop bij de balie van Jump en bij Bruna voor maar 10 euro. Geen tijd gehad om in de voorverkoop een kaart te kopen? Geen probleem. Op de dag zelf zijn er ook nog kaarten beschikbaar. Mits deze nog niet uitverkocht zijn voor 12,50 euro. Op 10 juli, op zondag 10 juli, is er weer een markt in het centrum van Zandvoort. Deze markt zal plaatsvinden tussen 10 eh, en 6 uur. Er zijn wel meer dan 300 kramen verdeeld over het hele centrum van Zandvoort.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 Now everywhere I go, people want a photo. I can make a honey, give away a roll low. And I stay show, yo, you know how I roll. But the girls like it goes like. They want that good thing.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 Voor 12 jaar en ouder, deze is één plek gestegen. Op nummer 3, Central Intelligence. Voor 12 jaar en ouder, deze is één plek gezakt. Op nummer 2, Independence Day Resurgence. Voor 12 jaar en ouder, deze ook één plek gezakt. En op nummer 1. Finding Dory. Voor 6 jaar en ouder. Deze is nieuw in de top 5. En gelijk ook de snelste stijger. Dit is Rochelle met All Night Long. hoorde dus All Night Long van Rochelle. Ah, ah, ah, We gaan nu even het nieuwe nummer van Adele draaien.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 Mm -hmm. So give me your love. You're the Escape from Love. Even Simon samen met Sydney Sampson. Escape from love ik ga voor jullie alvast afscheid nemen. Ik ga alvast zeggen tot volgende week. Zometeen Alternative FM. Met een speciale gast.